Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zurich hebben honderden mensen meegedaan aan een waken tegen antisemitisme. Aanleiding was het neersteken van een orthodox-Joodse man in de Zwitserse stad op zaterdagavond. Hij raakte levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Voor het incident is een jongen van 15 opgepakt. Zijn motief wordt onderzocht. Daarbij wordt volgens de Zwitserse politie nadrukkelijk gekeken naar mogelijk antisemitisme. Lokale moslimorganisaties die hebben de aanval veroordeeld. In Zurich zijn veiligheidsmaatregelen rond Joodse instellingen vergroot. Gewapende bendes hebben zaterdagavond de grootste gevangenis van Haiti aangevallen in de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens een lokale krant is een aanzienlijk aantal gevangenen bevrijd, onder wie belangrijke leden van zeer machtige bendes. De gevangenispoort zou openstaan en bewakers of agenten zouden de benen hebben genomen. In en rond Port-au-Prince ligt het sociale leven zo goed als stil door het opgeleide bendegeweld. Verschillende criminele groepen die lijken samen te werken tegen de regering van premier Henri. Die wil Afrikaanse troepen de orde laten herstellen. In Moskou hebben gisteren opnieuw duizenden mensen in de rij gestaan... om afscheid te nemen van Alexei Navalny. Het is de derde dag op rij dat mensen een eerbetoon brengen... bij het graf van de omgekomen oppositieleider. de woordvoerder van zijn familie bedankt iedereen voor het eerbetoon. En de Belg Dimitri van den Berg heeft de UK Open Darts gewonnen. Hij won de finale nood van wereldkampioen Luke Humphries met 11-10. Van den Berg begon sterk, maar de wereldkampioen kwam daarna sterk terug. Vanaf 9-8 eh, kreeg de Belg het ene na het andere matchpoint, maar bleef hij maar missen. En uiteindelijk gooide hij de wedstrijd dus wel uit. Het weer nog, het koelt vannacht amper af naar 4 tot 7 graden. Overdag wordt het een eh, stuk koeler dan de afgelopen dagen. Komt door een naar het noordwesten draaiende wind.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 Even in the craziest times, when we thought we made love, I held you closely, opened up your heart to me. time has come for us to see this through. No matter what you say or what you do, the time has come for us to see this through.